Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Congo zijn zeven doden gevallen bij een gospelconcert. Een onbekend aantal bezoekers raakte gewond. De slachtoffers zouden in de verdrukking zijn gekomen. Volgens de organisator ontstond er chaos toen de beveiliging bezig was met een aantal onruststokers. Bij het concert, dat niet uitverkocht was, in de hoofdstad Kinshasa waren zo'n 30.000 bezoekers... terwijl er 80.000 mensen het stadion in kunnen. In datzelfde stadion kwamen twee jaar geleden ook al 11 mensen om het leven door verdrukking. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Darmanet, heeft een brief gekregen met daarin mogelijk sporen van de pest. De brief werd al onderschept voordat de minister hem kon openen. Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin zwart poeder. Zeer waarschijnlijk gaat het om pestbacillen. In de brief stonden racistische beledigingen. De afzender is onbekend. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft al aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten... en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het Veiligheidskabinet. De VS vreest voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte... en benadrukt het belang van de-escalatie. De open water zwemtrainingssessie in de scène van vandaag kan mogelijk niet doorgaan. Door de zware regenval van gisteren is de waterkwaliteit misschien toch weer te slecht... zegt de organisatie van de Spelen tegen persbureau Reuters. Ze zeggen daarbij dat ze alle vertrouwen hebben in dat de kwaliteit dinsdag weer voldoende zal zijn. Dan staat namelijk de triathlon op het programma en ook dan moeten de spelers in de scène zwemmen. Het weer in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12.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 Me, I'm trying to sleep, but I'm 6.9 Set off. There's a still in the street outside your window You're keeping secrets on your pillow Let me inside, no cause for alarm I promise tonight not to do from Duh.